met het NOS Journaal. De Turkse regering heeft nog eens ruim 200 arrestatiebevelen uitgevaardigd... in de nasleep van de mislukte coup in 2016. De mensen van wie de aanhouding gelast wordt... worden verdacht van banden met de islamitische geestelijke Fethullah Gulen. Hij zit in de VS, maar wordt door president Erdogan gezien... als het brein achter de mislukte staatsgreep. Sindsdien maakt de Turkse politie massaal jacht op zijn volgelingen. Onder de 228 mensen tegen wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd... zijn vooral veel militairen. Als naar regeringspartijen CDA en D66 ligt... komt er bij Almere een nieuwe woonwijk met 25.000 huizen... en een snelle metroverbinding met Amsterdam. Het geld moet deels komen uit het nog op te richten investeringsfonds van het kabinet. Al jaren liggen er plan om te gaan bouwen in het gebied Almere-Pampus. CDA en D66 willen dat niet meer op de lange baan schuiven... nu er zo'n groot woningtekort is, vooral onder de middeninkomens. Bij de Britse bank ASBC verdwijnen er de komende drie jaar zo'n 35.000 banen. Bij de in Londen gevestigde bank, die vooral actief is in Azië... werken wereldwijd nu nog zo'n 235.000 mensen. De bank hoopt met de reorganisatie 4,5 miljard dollar per jaar te besparen. HSBC heeft veel last van de Amerikaanse-Chinese handelsoorlog... en de onrust in Hongkong, een van de belangrijkste pijlers van de bank. De uitbraak van het coronavirus heeft de situatie nog verder verslechterd. In de zaak tegen Harvey Weinstein beraadt de jury zich vandaag over de beschuldigingen van seksueel misbruik die de filmproducent ten laste zijn gelegd. Er waren meer dan 100 beschuldigingen. Het huidige proces spit zich toe op twee vrouwen van wie de een zegt dat Weinstein haar op een hotelkamer had verkracht. De ander zou in zijn appartement door hem tot orale seks zijn gedwongen. Het weer, het is droog en zo nu en dan is er zon.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 Stay on the mind I'm on it. Anything that you come with, tell them hola tunje. Girl, let me see you with no behavior. Do your business, to see, and pretend you're in front of the mirror. Practice that thing there for me. Girl, your body looking good, and be in a mood when you wine, you wine so good. Yeah. Then she ball hola. Oh, on me thing like, oh lad. And then I give shit the thing like, hold on. I mash up the place and you know you're whining good. She all oh lad. Just give me some time now, hold oh on. She want me to down the wine now, oh lad. But just. done. This girl prettier than a rainbow, smile brighter than daylight. Girl, I want you as say so.